Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Opsporingsdiensten de mogelijkheid geven in computers in te breken. Dat blijkt uit een conceptbrief van minister Opstelten aan de Tweede Kamer... die in handen is van nu.nl. Opstelten schrijft dat computers steeds belangrijker worden... en dat het aantal cybermisdaden toeneemt. Hij wil de opsporingsdiensten ook het recht geven om computers te hacken... onder meer om software te installeren waarmee het versleutelen van gegevens ongedaan kan worden gemaakt hij wil dat op afstand kan worden ingebroken in computers om informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Bij een onderzoek naar kinderporno is dat alles gedaan. De Portugese regering heeft in de ontwerpbegroting voor volgend jaar harde bezuinigingen en belastingverhogingen aangekondigd. De bezuinigingen komen volgens het persbureau EP overeen met een maandsalaris voor veel werknemers. Portugal kreeg vorig jaar een lening van 78 miljard euro uit het noodfonds van de EU... op voorwaarde dat het land een streng bezuinigingsbeleid gaat doorvoeren. De vakbonden hebben voor 31 oktober een nieuwe demonstratie aangekondigd... als het parlement over de begroting stemt. Astronaut André Kuipers heeft opnieuw een koninklijke onderscheiding gekregen. In zijn woonplaats Vijfhuizen werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Sinds 2004, toen hij zijn eerste ruimtereis maakte, is Kapers al officier in de Orde van Oranje Nassau. De astronaut werd de afgelopen avond ook benoemd tot ereburger van de gemeente Haarlemmermeer, waaronder Vijfhuizen valt. Hij gaf daar een uitgebreide presentatie over zijn ervaringen in de ruimte. De Rolling Stones gaan samenwerken met Endemol. Het mediabedrijf gaat samen met de Britse band de digitale rechten rond de nieuwe Stones Tour 50 and Counting exploiteren. Onderdeel van de samenwerking is een rechtstreekse uitzending van het afsluitende optreden in de Verenigde Staten op 15 december.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 I've boundless energies. I Cause I feel so high fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl never know up inside as the tears of frustration roll down my face.